Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Bij rellen tussen de Israëlische politie en Palestijnen in Jeruzalem... zijn gisteravond minstens negen mensen gewond geraakt, onder wie drie agenten. Tien Palestijnen zijn opgepakt. Ook op andere plekken op de westelijke jordaan waren er confrontaties... tussen Israëliërs en Palestijnen. Sinds het begin van de ramadan is het onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad omdat er vanwege corona veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg. Turkije roept de ambassadeur van de VS op het matje vanwege de erkenning van de Armeense genocide door president Biden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al de erkenning af te wijzen wegens gebrek aan juridisch bewijs. Amerika kan een sterke reactie van Turkije verwachten, zegt het ministerie. Bij een brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 27 mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters. 46 mensen raakten gewond. Vermoedelijk is er een zuurstoftank ontploft en in brand gevlogen. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Een deel van de patiënten is verplaatst naar andere ziekenhuizen. India krijgt hulp van de VS bij de bestrijding van corona. De afgelopen weken zijn de besmettingen en sterfgevallen in het land extreem toegenomen. De ziekenhuizen kunnen de stroom van coronapatiënten nauwelijks aan. Het is niet duidelijk hoe de VS precies gaat helpen. En bij een grote brand in een wooncomplex in Delden in Hengelo... zijn meerdere bewoners gewond geraakt, van wie één ernstig. De brand ontstond in een woontoren. Deze is ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Het is nog niet bekend wanneer bewoners terug naar huis kunnen. De oorzaak van de brand is onduidelijk.